moet met het RWS Journaal. Vanochtend om half acht beginnen de Tweede Kamerverkiezingen... met het openen van zo'n 1600 stembureaus. Vanwege de coronacrisis zijn de verkiezingen verdeeld over drie dagen. Vandaag en morgen zijn bedoeld voor mensen in de risicogroepen. De rest van de ruim 13 miljoen kiesgerechtigden... wordt gevraagd woensdag de stem uit te brengen. Dan zijn er ruim 9000 stembureaus open. Verder hebben 70-plussers de afgelopen weken al de kans gekregen... om hun stem per post uit te brengen. De GGD Amsterdam heeft een vrouw ingeënt met twee verschillende coronavaccins. Een familielid van de 60-jarige zorgmedewerker vertelt aan Hart van Nederland... dat ze eerst een prik kreeg met het Pfizer-vaccin... en een paar weken later met het vaccin van AstraZeneca. De vrouw kwam er zelf na afloop achter dat op haar registratiekaart twee merken stonden. Het is tegen de regels om vaccins te combineren. De GGD zegt tegen Hart van Nederland dat er een menselijke fout is gemaakt... en dat de procedures zijn aangepast om dit voortaan te voorkomen. De Britse premier Johnson zegt dat de moord op de 33-jarige Sarah Everard... de Britten moet verenigen in de aanpak van geweld tegen vrouwen. Hij overlegt vandaag met zijn ministers en de politie... over het verbeteren van de veiligheid op straat. Everard is uitgegroeid tot het symbool van de onveiligheid... die veel Britse vrouwen ervaren in het openbaar. Op twee plekken in Roermond hebben groepen kinderen tussen de 10 en 14 jaar gisteren een overlast veroorzaakt. Ze dreigden een winkelcentrum te bestormen en intimideren volgens de politie voorbijgangers. Aan de andere kant van de stad was er overlast bij het outletcentrum. De politie heeft de kinderen en hun ouders gewaarschuwd dat ze worden beboet of opgepakt als ze zich blijven misdragen.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 day.

Egyptian. For now just to go and try to throw it all away. Thought I heard you say.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 good time try En we vliegen door de dagen. En het voelt goed. En ik moet het eigenlijk niet vragen. Maar als ik het doe, doe. Wil je samen verder? En ik dacht, oeh, oeh, was er zo?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 这能？那你？